kleine schooien, Kleine schooien met die scheur. Het is geur in je broekie. Nooit zal die meer bij je zijn. Jij hield hem vaak in je armen. Jij streek hem over. Nu is een hockey verlaten en leeg. En je zit weer alleen in de sloot. Kleine schooier met die scheur in je broekie. Jij weet zo veel zonneschijn. Kjør